Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Op wandeltocht van Bergen naar Egmond aan Zee zijn gisteravond geëvacueerd. Ze hadden geen warme kleren aan en dreigden daardoor onderkoeld te raken. De reddingsbrigade in Egmond heeft de groep naar een plek gebracht om op te warmen. De site en de app van de NOS zijn gisteravond urenlang onbereikbaar geweest, net als sites van andere landelijke omroepen. Hackers hadden een DDoS-aanval uitgevoerd op de NPO. Ook regionale omroepen hadden er last van. De eerste storingen bij de NOS waren gisteren eind van de middag. Pas rond middernacht was de site weer goed te bereiken. Vanaf vandaag mag de Amerikaanse inlichtingendienst NSA niet meer ongericht alle telefoonverkeer in de VS in de gaten houden. De bevoegdheden van de dienst worden flink ingeperkt. Tot nu toe verzamelde de NRC gegevens van alle telefoongesprekken in de VS... bijvoorbeeld naar wie mensen belden en hoe lang de gesprekken duurden. Een commissie van het Witte Huis zegt dat dit niks heeft opgeleverd. Er is nog nooit een aanslag door voorkomen. Rusland heeft Turkije economische sancties opgelegd. Sommige goederen mogen niet geïmporteerd worden en Russische reisbureaus mogen geen vakanties naar Turkije meer aanbieden. President Poetin reageert hiermee op het neerschieten van een Russisch gevechtsvliegtuig bij de Turk-Syrische grens. Dat was afgelopen dinsdag. Sinds die tijd is de spanning tussen Turkije en Rusland opgelopen. Bokser Vladimir Klitschko is zijn wereldtitels in het zwaargewicht kwijt. De 27-jarige Brit Tyson Fury versloeg de 39-jarige Oekraïner in Düsseldorf na 12 ronden op punten. Alom werd aangenomen dat Klitschko korte metten zou gaan maken met de Brit. Maar die wist met zijn onorthodoxe stijl te ontregelen. Klitschko was 11 jaar ongeslagen. Het weer bewolkt en regenachtig met vooral aan zee veel wind. Het wordt vandaag 11 tot 12 graden. Aan het eind van de middag is het stormachtig met in het noorden zware windstoten tot boven de 100 km per uur.